Het nieuwe stelsel komt er pas als minimaal 216 afgevaardigden voorstemmen. Volgens de New York Times zijn er tot nu toe 206 voorstemmers en moeten 21 democratische afgevaardigden nog een beslissing nemen. Op dit moment zijn er in Amerika naar schatting 32 miljoen onverzekerden. De hervormingen moeten daar een eind aan maken. De stemming over het nieuwe zorgstelsel is komende avond. In Moskou zijn zo'n 70 mensen opgepakt die meededen aan een demonstratie tegen de regering van premier Poetin. Volgens de politie zijn ze gearresteerd omdat er geen toestemming was gegeven voor de betoging. In diverse steden in Rusland gingen mensen de straat op, zoals in Sint-Petersburg, Kaliningrad en Vladivostok. In totaal waren enkele duizenden demonstranten op de been. Het protest was georganiseerd door oppositiegroepen die vandaag hadden uitgeroepen tot Dag van de Woede. De oppositie heeft kritiek op het economische beleid van de regering Poetin en eist meer vrijheid. De afgelopen maanden zijn er in Rusland vaker betogingen geweest tegen Poetin. De grootste was in januari in Kaliningrad, waaraan zo'n 10.000 mensen meededen. In de eredivisie heeft koploper FC Twente zijn voorsprong van 5 punten op PSV behouden. In de onderlinge wedstrijd in Eindhoven werd het 1-1. Verder won Heracles en Almelo met 3-0 van NAC en FC Utrecht klopte Willem 2 in Tilburg ook met 3-0. Feyenoord tegen Vitesse werd bij een stand van 1-1 gestaakt... omdat het veld door de regen onbespeelbaar was geworden. Het weer, vannacht flink wat regen. Ook komende ochtend nog regenachtig, maar smiddags geleidelijk droog en af en toe zon. Het wordt ongeveer 12 graden.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 de ondertitels op tv steeds kleiner worden? Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.